Ze durft daarom nauwelijks nog naar school te lopen. Volgens de extreem-orthodoxe joden is de kleding van het meisje niet kuis genoeg. De demonstratie gisteravond was in Beit Shemesh bij de school van het meisje. Vooraf had president Peres zijn landgenoten opgeroepen om mee te doen aan het protest. Iedereen moet het karakter van de staat Israël verdedigen tegen een minderheid die onze solidariteit kapot maakt, zei Peres. De Grieken gaan waarschijnlijk pas in april naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Daarmee krijgt de interim-coalitie-regering zo'n twee maanden extra de tijd om een omvangrijk bezuinigingspakket door te voeren. Tot nu toe hielden de conservatieven vast aan verkiezingen in februari, maar die zijn bereid tot uitstel. Vorige maand stapte de socialistische premier Papandreou op vanwege de grote financiële problemen in het land. Daarna vormden de socialisten en de conservatieven samen met een kleine rechtse partij een coalitie om Griekenland door de schuldencrisis te loodsen. Niet alleen moet er flink worden bezuinigd, de Griekse regering moet ook belangrijke onderhandelingen voeren met schuldeisers over de kwijtschelding van een deel van de schuld. André Kuipers en de vijf andere astronauten in het internationaal ruimtestation hebben een nieuwjaarsgroet gebracht aan de wereld. Kuipers deed dat in het Nederlands, maar hij vergiste zich in het jaartal. Hij hing ondersteboven in het ISS terwijl hij iedereen een fantastisch en gelukkig 2011 toewenste. Kuipers kwam afgelopen vrijdag aan in het ISS en blijft daar ongeveer een half jaar. Het weer vannacht bewolkt, het kwik daalt tot een graad of 4. Overdag eerst zon, maar in de loop van de middag wordt het bewolkt en gaat het een beetje regenen. Middagtemperatuur rond 7 graden. Dit was het NOS Show.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 Terwijl ik nu alleen maar denk: aha, wat zei je in de wereld? Zeg me wat je wil. Sta dan op de zee. Vandaag stil, van stil. Zeg me wat je Sta op de zee. Ik neem je mee. Neem je mee, op reis.